Raymond Seré met het NOS-journaal. Morgen rijden de treinen weer volgens de normale dienstregeling. Dat meldt de NS op zijn website. Met de aangepaste dienstregeling wilde NS en spoorbereder ProRail tijdens de afgelopen vorstperiode de reizigers een stabiele en voorspelbare treinenloop bieden. De aanpassing hield in dat op veel trajecten minder intercities en lokaal minder sprinters reden. Vandaag is dat dus voor het laatst. Nu patiënten zelf de diëtist moeten betalen is het aantal consulten met de helft gedaald. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Diëtisten in de Volkskrant. Volgens de NVD ziet minister Schippers over het hoofd dat verwijzing naar een diëtist een medische reden heeft. De vereniging verwacht dat de bezuinigingen op den duur alleen maar tot meer kosten zullen leiden. De liberaal-democraten in het Europarlement eisen dat de PVV het meldpunt voor klachten over Oost-Europeanen onmiddellijk sluit. Voorzitter Verhofstadt en de Europese fractieleiders van VVD en D66, Van Balen en In het Veld, hebben de website in een verklaring veroordeeld. Van Balen noemt het meldpunt misselijkmakend, vulgair en een politieke partij onwaardig. Bij felle gevechten tussen twee stammen in Libië zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Leden van de Zwaai en de Tobu raakten slaags met elkaar in en rond de stad Koufra in het zuidoosten van Libië. De partijen bestookten elkaar met granaatwerpers en luchtdoelgeschut. Een lid van de Tobu-stam klaagde dat de leefomstandigheden van zijn volk nog slechter zijn dan onder dictator Gaddafi. Hij beschuldigde de nieuwe Libische regering ervan dat zij de zwaai steunt om de Tobu-stam uit te roeien. Een Amerikaanse opperrechter is tijdens een vakantie beroofd. Rechter Steven Breyer en zijn vrouw werden overvallen in hun vakantiehuis op het Antilliaanse eiland Nevis. De 73-jarige rechter en zijn vrouw hadden enkele mensen te gast toen een gemaskerde man met een kapmes het huis binnendrong. Hij dwong het gezelschap zo'n 1000 dollar in contanten af te staan. Breyer is een van de negen rechters van de hoogste Amerikaanse rechtbank. En dan het weer. Het is vandaag bijna overal droog. Ook is er af en toe zon. Middagtemperatuur ligt rond de 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A7 vanuit Horen naar Zaandam bij Weidewormen 4 kilometer en op de A8 naar Amsterdam voor het Koenplein 3. Ook 3 kilometer op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Sliedrecht, Sliedrecht en op de A20 in de richting van Gouda staat bij Moordrecht 2 kilometer. A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 3 en vanuit Almere naar Utrecht ook 3 kilometer op de A27 tussen knooppunt Eemnes en Hilversum.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 Uh huh. Yeah. Uh -huh. And girl, I promise you, no substitute. Uh, just me. Uh, uh, uh. Sexy, sexy. Sing along. Uh-huh. Yeah. Sexy, sexy. Turn your radio up. Uh-huh. Sexy, sexy. Put your hands in if you're in the club.